Martijn van Beek met het NOS Journaal. De avondspits was door de aanhoudende mist vanavond dubbel zo zwaar als normaal, zegt de ANWB. Op het piekmoment stond er ruim 300 kilometer file, wel waren er relatief weinig ongelukken. In het vliegverkeer zijn de problemen nog niet voorbij. De luchthaven in Rotterdam heeft alle vluchten van vanavond geschrapt en voorspelt ook voor morgen weinig goeds. Zo mogelijk worden vluchten omgeleid via Schiphol, waar met een aangepaste dienstregeling wordt gevlogen. Waarschijnlijk is dat ook morgen het geval. De Amerikaanse militair Bradley Manning, die, die informatie aan Wikileaks zou hebben doorgespeeld, komt in december voor de rechter. Manning zit al anderhalf jaar zonder proces in een isoleercel in de VS. In 2010 werd hij in Irak opgepakt voor het lekken van een filmpje van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad. Later kwam daar de beschuldiging bij dat Manning 260.000 staatsgeheime berichten aan Wikileaks zou hebben gelekt. De eerste hoorzitting staat gepland voor 16 december en duurt naar verwachting vijf dagen. Banken in Groot-Brittannië mogen geen zaken meer doen met financiële instellingen uit Iran. Ook contacten met de Iraanse centrale bank zijn met onmiddellijke ingang verboden. De Britse regering neemt die maatregel omdat Iran volgens het internationaal atoomagentschap werkt aan kernwapens. Volgens Londen is er bewijs dat Iraanse banken het kernwapenprogramma financieel steunen. De Britse regering heeft over de boycott overlegd met de Verenigde Staten en Canada... en verwacht wordt dat ook die landen snel nieuwe sancties tegen Iran afkondigen. Het weer, de mist breidt zich vannacht uit over het hele land, minimaal rond of net onder het vriespunt.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 But tell me, please time is there that she is coming home to stay. same old oh, tree And there you are, sweet little bird And sing your song to me Oh, tell me please, where can she be? You know I need her, can not you see? Oh, little bird, up in the tree Please sing Goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Goedenavond. Live zelfs. En live. Ja, natuurlijk. En ja, dag Daan. En we hebben een sidekick. Ja, <laughs> altijd gezellig. De naam alleen al. Sidekick. Ja, gezellig. Het is, is, is, eh, modern tegenwoordig, hè Mark? Ik heb het nu over Mark Verstegen. Twee weken geleden voor het eerst hier bij eh, Golden CFM. En hij heeft gewoon de smaak te pakken, denk ik. Ik dacht, ik, ik, ik kan Jopie toch niet eens eentje laten zitten samen met zijn grote vriend. <laughs> dus ik denk van nou, ik kom even door die mist heen. Ik neem een scherp mes mee. <laughs> Snijden. Ik snijd door de mist heen en het is me gelukt. Ik ben hier op tijd gelukkig. Hartelijk welkom in ieder geval. Ja, dankjewel. Ik heb jou van tevoren onze players voor vanavond uh, gemaild. En jij, ja, had eigenlijk een kleine opmerking. Eh, het is voor jou allemaal mellow yellow. Ik, eh, het kwam een beetje mellow yellow over. Ja, ik zag iets van een, poppetje aan een touwtje. Ik denk van, hé, hey, dat moet ik thuis eens eventjes gaan, gaan bekijken. Maar ik eh, ben nog eventjes heel erg benieuwd wat, wat we zo te horen gaan krijgen. Nou, we gaan in ieder geval gaan wij eh, nummers draaien uit 67. Wat wij zojuist draaiden, dat was ook uit, niet geheel toevallig, uit 67. Dat was een, een, de grootste hit van de Tillman Brothers. En eh, de grote man achter de Tielman Brothers, die Tielman, is vorige week overleden en onder heel grote belangstelling begraven, met, door alle, eh, begeleid door allerlei Nederlandse artiesten. Hij is uh, uit, ehm, moet heel even kijken, volgens mij is hij ergens somewhere uit 36, sterker nog, hij is uit 36. En hij is eigenlijk de, de godvader van de Indo-rock in Nederland. Mhm in de rock, dat eh, was eh, eh, een beetje geënt op de Shadows, muzikale muziek. Dus, En dan puur met gitaren. En dit is een, een hit geweest. En die werd dus bij gezongen. En niet geheel toevallig ook <laughs> is daar het uh, Volkslied eh, op gebaseerd. Ja. Ik hoorde hier inderdaad her en der een paar nootjes eh, <laughs> die toch wel bekend voorkwamen. <laughs> ergens wel, ja. ja. Goed, het was een Little Bird. niet hun eigen nummer natuurlijk, maar toch hebben ze tot een grote hit gemaakt. En ehm, in wisselende bezettingen traden ze daarna nog op. zoals eh, bijvoorbeeld Andy Timon en de Tiemboom Brothers. En daar waren ze tot met 2008 eh, actief. En met name dan eh, binnen de gelederen van de Indonesische vaderlanders. Goed, dat was dat dan. helaas is hij er niet meer. Ehm, we gaan volgende nummers gaan we door, Daan. In ieder geval de volgende drie. Loving Spoonful, Nash for Cats, Rolling Stones, Let's Spend the Night Together en David Garrick, A Certain Misunderstanding. Zullen we vier doen, Jo? Vier, ook goed. Ik Dan gaan we ook nog even door met eh, eh, Sonny and Cher. Ja. Uh, Mark, herinnering? Nee, je was er nog niet eens van. Oh, oh, natuurlijk was ik <laughs> er. ik woonde toen op de Hoge Weg. <laughs> Hotel drie of vier. Uh, eens even kijken, vijf zelfs. Vijf zelfs? <laughs> oké. Hotel wel gelegen. Oké, daar woonden jullie toen? Daar waar wonen we tijdelijk eventjes voordat we naar de Lorenstraat gingen. Ja, oké, oké. Ja, eh, ik weet waar je moeder woont. Ik heb dus zelf ook een tijd gewoond in de Lorenstraat. Eh, eh, maar je hebt dus eh, in principe geen herinnering aan deze, deze muziek. Maar je kent het wel. Ik ken het wel, ja. Kijk, zoals er staat bijvoorbeeld op nummertje 2 staat daar de Rolling Stones. En daar heb ik wel eens wat meer van gehoord. Toch wel. <laughs> Toch wel, ja. Ik speel het. Probeer het zelf af en toe ook door wel eens te spelen. En Sonny and Cher met Little Man, dat is een, een heel vrolijk leuk Maar ook een Certain Misunderstanding. Dacht ik vroeger altijd dat, dat het een zekere juffrouw understanding was. Maar dat is voor een woord misunderstanding. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, over hier. later ga ik naar Engelse les. Hè, dan, <laughs> ja, later krijg je dat inderdaad. Goed aan, we gaan eh, vier nummers draaien. Loving Spoonful, Nashville Catch, Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, David Garrick, Certain Understanding en Certain Cheer met Min. Allemaal uit 67. play clean country water Nash Cats Play wild as Mountain Dew Nashville Cats Been playing since these babies Nashville Cats Get work before they're too there's 1,352 guitar pickers in Nashville and they can pick more notes than the number of ants on the Tennessee anthill. Yeah, there's 1,300 52 guitar cases in Nashville. And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13. You might say I was a musical proverbial knee high. When I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high. And the record man said everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them And I said, but I will And it was Nashville cats Play Queens country water Nashville cats Play Wilds Mountain Dew Nashville cats Been playing since they's babies Nashville cats Get work for their children 16 1,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play Queen's Country Water. Nashville cats play wild as Mountain Dew Nashville cats Been playing since these babies Nashville cats Get woke before they're too picky Thank <laughs> little hostility A certain misunderstanding It took you away from me But don't you think you ought to come back now I'm sure that we can make it up somehow I know you're losing your confidence And I've lost mine a certain misunderstanding Is keeping me in distress A certain misunderstanding Is giving me loneliness You know I need you and I want you here To make my loneliness disappear I know you're losing your confidence and I've lost mine. ending It took you away from me But don't you think you ought to come back now I'm sure that we can make it up somehow I know you're losing your confidence And I've lost mine I know you're losing your confidence lost mine wie waren dat allemaal? Nou ja, we begonnen met uh, eh, Loving Spoonful, Nashville Catch. Vervolgens, uh, het, ja, het kan niet anders, de Rolling Stones. Toen de tijd eh, natuurlijk een top of the bill groep. Samen Vervolgens... met de Beatles, hè? Ja, uit, ja, ja, ja, maar die hebben later ook nog. Don't you worry, baby. Don't you en dan zijn natuurlijk de Beatles nog eerder begonnen dan de Stones. Goed, er waren de Stones met Lisbon Night Together. David Garrick met A Certain Misunderstanding en Sunny and Chair. En allemaal nummers eh, uit het jaar van eh, vanavond 67. Eh, Mark, Trox. Toen hadden we nog guldens. Dat weet ik. <laughs> wil een heleboel weer terug. En ik zal eerlijk zeggen, ik, ik, ik reken nog steeds om. Dan kan ik het vergelijken. Dat gelijk heb je, maar daar word je vaak zo droevig van, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat, moet je eigenlijk niet meer doen. Maar, <laughs> maar goed, Trox. Het is voor mij, zeg je er wat? Het is voor mij een volkomen on, ontgonnen gebied. Meen je dat nou? Ja. En de Bee Gees dan? Bee Gees, ja, die ken, die ken ik wel een, beetje van. van de eerste hits van ze, Spiks and Spikes, dat 67. Eh, uit Australië. En het werd echt een tophit toen de tijd. En toen kwamen ook nog meer Australische groepen naar voren. En die, eh, die hebben grote hits gedraaid. Alhoewel vaak niet een heleboel, maar een enkele. Misschien wel One Hit Wonders en dat soort zaken kwamen uit Australië vandaan. En dan de Who. Jij zegt ja, dat zegt me niks. De hoe, de hoe, de wie, hoe, <laughs> de wie. Ja, <clears throat> de hoe, dat is natuurlijk... Uh, ja, Pete Townsend en zo. Dat, uh, ja, eh, ja, ja, ja, ja, ook, ja, zeker. hele mooie muziek. Ja, ja, ja. ze hebben ook Tommy natuurlijk. Dat, ja. nou, we draaiden dus een, een beetje een, een van hun eerste nummers. En het was... Ja, later is de, zijn de hoe de andere kant op gegaan, iets harder. Maar dit is nog een heel vrolijk nummer van zijn Happy Jack goed achter elkaar. Haya Hazel uit, van de Trucks, Spicks and Specs van Bee Gees en Happy Jack van The Hi, Hazel see you in the neighborhood looking good. Hi, hi, nasal. When I saw you go walking back caught my eye, I said, now that girl takes some beating. Get a load of those fancy clothes ask her who she's meeting. Ha ha, ha ha, Hazel. I'd say you won't be short of a dime, big time. Ha ha, Hazel. My, you're looking different class. What a gas. Don't seem so long ago. I knew you. were just a little kid then. Won't ask what happened to you, ha ha, ha ha, Hazel. We can see you back home. happened to you, ha ha, ha ha, Hazel? Great to see you make good. Mm-hmm. Always knew that you would. Really, somehow. just let sticks and the space are the girls on my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead. the sticks and the sticks of the girls on my mind. Where are the girls I ah, live far behind? The sticks and the sticks of the girls on my that I love She is gone, she is gone the sticks and the spits of my for the one Ja, dat was de hoe. Wat een vrolijke muziek, hè? Ja, lekker, hè? Ja, goed, En ik zal je vertellen, dit is een, een, een live opgenomen nummer. En ik denk dat weinige mensen dit kennen, maar het, het, is ook, staat ook op andere albums van uh, Happy Jack van de Who. Heb jij iets met Franstalige muziek, Mark? Eh, ik kan me, kan me iets herinneren van de Poppies. Oh, ja, ja, ja. Dan ben je nog zo jong. ja, ja, ja, ja. Ehm, ja, nee, niet zo gek veel. Ik, eh, nee, het, is, eh, het is nooit mijn favoriet geweest. Ik heb meestal op school iets van een 1 min min. <laughs> maar dat was voor de taal. Ja, maar wel een vier op het rapport. Hè. dat was zo netjes Ja, ik was altijd aanwezig. Goed, wij hebben wel eens met de Golden FM luisters weten dat uiteraard. Het kan niet anders. Ehm, tijdens de Tour de France een, eh, een heel uur met hele bekende, in Nederland bekende Franse muziek gaat. Eh, uh, dat, was, leuk, best, leuk, best leuk om te doen. Ja, dat is een keer wat anders. Ja. Maar dat waren echt nummers die in die tijd gewoon hits waren. En de volgende die we gaan draaien is van Michel Polnareff. Ta, ta, ta is net zo een nummer dat in Nederland een zo hit is geweest. Daarna gaan we kijken naar eh, Donovan, There's a Mountain. Donovan, ehm, ja, een soort van eh, Bart zou ik het bijna noemen, maar dan niet met een T, maar met een D uiteraard. Ja, het is de, de, de, de tegenhanger, de, de Engelse... Uh, tegenhanger van? Eh, Bob Dylan. Eh. ja, Robert Simon, Bob ja. Dylan. Ja, inderdaad, klopt helemaal. Toen de tijd was het eigenlijk Engeland eerst, Amerika 2 en met, met, met name met Donovan en Bob Dylan was het Amerika 1 en Engeland kwam erachteraan met het antwoord. Eh, van hem hebben we meegenomen There's a Mountain en Den eh, Then The Move. Ja, dat is een, eh, ja, een band geweest met een heleboel hele bekende geworden artiesten. En uh, Paperson is zo'n vreselijk mooi nummer. Dat hebben we voor u meegenomen. Laat ze me horen dan. model of his skin To find the butterfly within First there is a mountain Then there is no mountain Then there is First there is a mountain Then there is no mountain Oh Juanita Oh Juanita There's nowhere beyond the line zigzag to see As it lies on yonder hillside look upon my garden gate I snail. that's what it is The look upon my garden gate I snail. that's what it is Caterpillar sheds his skin to find the butterfly within Caterpillar sheds his skin to find the butterfly within Everybody, everybody! Mama. There is a mountain, then there is no mountain, then there is First there is a mountain, then there is no mountain, then there is First there is a mountain, then there is no mountain, then there is First there is a mountain, then there is no mountain luisteraars. En dat was een klein beetje mijn foutje. Mark eh, ontdekte dat. Ik heb eh, voor mij eh, op de monitor een playlist en ik had de cursor verkeerd staan en daarom noemde ik het verkeerde nummer op. Ik noemde op Traffic Papers, Sun, maar het was de move I Can Hear The Grass Grow. En dat is het laatste nummer wat u hoorde. Maar het was wel uit 1967. Dat sowieso, want <laughs> dat zijn ze allemaal, <laughs> Mark. ja, ja, ja. Goed, Engelse muziek. Sandy Shaw, Pepper on the String. Dat is een heel vrolijk nummertje. Ja, ik denk het wel hè. Daarna gaan we naar Nederland, naar Amsterdam, met de Outsiders, Wally Tax, met zijn Outsiders, Will Touch. En in dat jaar ging hij eh, ook afscheid nemen van de Outsiders en dan startte hij eh, wat solo-projecten en daar zijn toch wel wat aardige nummers uit voortgekomen. En dan gaan we inderdaad wel naar Peperson, maar dat is dan van Traffic. Ja, en eh, daar heb ik iets van al horen zeggen van iemand. Dat ene Steve Winwood zelfs nog minderjarig was toen ja, hij daar zong. Ja. ja, niet alleen zong hè. Nee, maar hij zou, tegenwoordig zou het verboden zijn. Hè? Ja, dat mag je nog uit Ja, dat kan je wel vergeten. <laughs> Eh, toen de tijd mocht gewoon ehm, <laughs> kinderen verarbeid. toen mocht het nog allemaal. Ja, dat was een goede oude tijd. Goed, Sandy Shaw. Outsiders in Traffic, achter elkaar dan. doubt up it on a string. I won't take please? I said, touch, baby. I didn't mean to touch you, but I just touched your hand. Well, she looks so understanding, tried to look so recommending, and she held my hand so tight, we didn't speak a word. And I stayed right by her side That's how we spent the night I held her hand in mine Made me feel so fine And I Well, touch I just touch got to pain By accident I said, touch wearing band that's you, but I got your little hand Yeah, you look at me I could see your eyes But just as I hoped As I hoped they would be Well, touch I didn't need to touch you But I touch your hand Well, you must understand I tried to mix the man I've been with her all night long Sharing a feeling that grew strong We found ourselves a love That couldn't possibly go wrong I still hold her hand in mine Sun makes stone makes me feel so fine. Traffic, Paper Sun. En daar speelde inderdaad uh, eh, Steve Winwood in, die eh, al op 18-jarige leeftijd uit eh, een hele bekende Engelse groep stapte. We gaan door met drie nummers, twee uit Engeland, één uit Nederland. Mark, Hollies? Ja, het Engels, <coughs> sorry. ja, Engelse grote bint, hè. Dat, nou, dat, dat, ja. Was de, de, de British eh, Invasion eigenlijk hè, in Amerika. Daar hebben ze het over, ja. Ja, en dat was de Hollies, waren de Beatles, die komen zo meteen ook. En er waren nog meer van die groepen. Dat, uh, daar stond Amerika versteld van volgens mij. Het is een andere invloed op een gegeven moment. Van een andere manier van eh, ja, muziek maken, zeg maar. En, uh, ja, Componeren. ja, en uitvoeren. Misschien een ander gebruik van, van installatie. Het is, eh, ja, de, de, ene vult de andere aan, hè. Met ja. de ene, muzieksoort. En nou, eh, pikken ze niet een beetje van elkaar? Het zal toch wel. Ja, toch? <laughs> Goed, Holly's on the carousel zo meteen. Daarna, ja, we hebben geen verdere introductie nodig. Beatles. Beatles, Beatles. Oh, ja. <laughs> Penny Lane. Eh, van, het, van het album met, met, met het bekende... Uh, eh, eh, zebrapad, volgens mij. Ja, volgens mij Penning Lane was het eh, ergens daar in de, in de buurt. Ja, ja, ja. ja. Met, met, waarvan men zei dus dat, uh, dat er een van overleden was omdat hij aan de andere kant op liep. Ja. Strawberry Field staat er, uh, staat er ook op. Ja. Dan gaan we naar een groep die uh, tegenwoordig, al, nou, tegenwoordig al jaren bekend is, Golden Earring. Alleen het nummer wat, wat ik heb meegenomen, dat stond toch uit de tijd dat ze Golden Earrings heten. Dat is een, eh, ook een nummer wat ik dus absoluut niet ken. Zover ik me kan herinneren, dat, nee. Laten we er maar gauw gaan luisteren dan. Riding along on a carousel Trying to catch up to you Riding along on a carousel Will I catch up to you Horses chasing, they they're racing. So near, so far. On the carousel, on the carousel. Nearer, nearer by horses, still so far away. People fighting just get in my way Soon you leave and then I lose you Still we're going carousel with you alweer bijna op, luisteraars. Daan uh, tendeerde mij erop. Eh, Mark, eh, onze sidekick van vanavond. <laughs> die vind ik zo'n raar woord, sidekick. Die gaf aan dat hij het nummer van de Golden is dat ik mee heb genomen. Together We Live, Together We Love, niet kende. Dus dat gaan we in ieder geval als afsluiter draaien. Mark, hartelijk dank dat je aanwezig hebt willen zijn. Nou, graag gedaan. Ik vond het gezellig. Ja, erg leuk weer. over twee weken hebben we geen live-uitzending. Dan is het 5 december en dan heb ik andere dingen te doen. Eh, tenzij uh, eh, Silver Robbie zegt van nou ik wil het wel, dan merken we dat wel. Ehm, we gaan eruit met eh, Together We Live, Together We Love. En over vier weken, 19 december, dan is Mick Boskamp hier met hele aparte muziek.